Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Noorse oud-premier Jakland is aangeklaagd voor corruptie vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein. Hij had geregeld contact met de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent, onder meer over reizen naar huizen van Epstein. Volgens zijn advocaat zal het onderzoek uitwijzen dat Jakland geen cadeaus of voordelen heeft gekregen. Jakland was premier van Noorwegen in de jaren 90 en had verschillende andere hoge functies. Ook andere prominente Noren, onder wie prinses Mette-Marit, bleken contact met Epstein te hebben. Mogelijk doet Nederland mee aan een kopgroep in de EU die de interne markt gaat versterken. Dat plan is gisteren besproken op een informele top. Het wegnemen van economische belemmeringen is volgens velen nodig om sterker te staan tegenover de VS en China. Maar het lukt al jaren niet om alle 27 EU-landen op één lijn te krijgen. De Amerikaanse regering beschouwt CO2 en vijf andere broeikasgassen niet langer als schadelijk. Dat betekent dat de federale overheid niet langer de uitstoot hoeft terug te dringen. President Trump zegt dat het klimaatbeleid van zijn voorganger Obama rampzalig was voor consumenten en de auto-industrie. Milieuorganisaties gaan vrijwel zeker tegen het besluit in beroep. De Nederlandse shorttrackers hebben gisteravond twee keer goud gewonnen op de Olympische Winterspelen. Xandra Velsenboer won met overmacht de finale van de 500 meter. Ze sprak van de gelukkigste dag van haar leven. In de halve finale had ze al haar eigen wereldrecord verbeterd. Jens van het Woud won verrassend het goud op de 1000 meter short track... als eerste Nederlandse man ooit. Dankzij een inhaalactie in de slotronde liet hij zijn concurrenten...